Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorig jaar is bijna 20% minder aardgas uit de bodem gewonnen... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt volgens het CBS doordat het kabinet de gaswinning in Groningen heeft teruggeschroefd. Ook de export van aardgas is gedaald, met 25 Door de relatief zachte winter is er ook minder aardgas verbruikt. Mensen zetten de verwarming minder hoog. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat er minder aardolie is verbruikt. Dat komt doordat auto's zuiniger zijn, nieuwe auto's op andere brandstoffen draaien, zoals elektriciteit en aardgas. De rechtbank in Assen heeft het misdaadduo Antonio Marcos van der P. en Enise B. celstraffen opgelegd van 16 en 12 jaar. Het duo pleegde vorig jaar februari een aantal inbraken en gebruikte daarbij veel geweld. Een man die in zijn buik werd geschoten overleefde dat maar net. De rechtbank vond het bewijs tegen Van der P. veel sterker dan het bewijs tegen zijn vriendin, B. Daarom krijgt hij 16 jaar en zij 12 jaar. De straf voor Van der P. is gelijk aan de eis van het OM. Voor zijn vriendin valt de straf twee jaar lager uit. De advocaten van het duo zeiden de strafeis buitensporig te vinden... en noemden hun cliënten niet extreem gewelddadig. Het weer, geregeld zon, maar ook nog enkele buien. Vanmiddag is het 8 tot 10 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen in het noorden en oosten droog met nu en dan zon. Elders bewolking en af en toe regen. In het paasweekend wordt het droger en rustiger.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 Maar we hebben nog een uur, gelukkig. We gaan zo meteen beginnen met uh, Shocking Blue en daarna The Herd. We hebben de Marcells, Elvis, Tavares, Joey D, The Shadows, John Denver en 3 met Elton John, Exception, The Rolling Stones en The Talking Heads. Kortom, nog veel plezier het komende uur. I said, yeah, you've come to town. Heerlijk een bombastische plaat van The Herd... met de eh, zanger Peter Frampton. Eh, dat was Paradise Lost, geschreven door Howard en Blakely. En we begonnen met de eh, Mighty Joe van The Shocking Blue, ook een opvolger. En wel die van Venus uit 1969. We gaan in het jaar 61 naar een, een debuutalbum van de groep The Marcells. En dat album heette The Blue, Blue Moon. En daar draaien we dan de titelsong van. dang dang dang ding ding you saw me standing bom, the dang, dang, dang, for ding, dong, ding, blue moon. You knew just what I was. ding it on, ding blue. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding it on, ding blue. bam bam bam bam bam bam bam dang dang dang ding ding Blue Moon. De Marcel's met eh, Blue Moon en zij waren daarmee een one-hit wonder. En dat kan je van de volgende zanger niet zeggen, in welk land dan ook. Hij heeft overal wel een aantal hits of zeer veel hits gescoord. Elvis, Elvis Presley met zijn eh, vierde film King Creole. En ook daar spelen we het uh, titelnummer van, geschreven door Lieber en Stoller. There's a man in New Orleans, he's a rock and roller, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, you know it's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. It's shaking King Creole. King Creole. King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any his throat. He bends a string and that song she wrote, you know it's gone, gone, gone. Jumping like a catfish on a pole. You know it's gone, gone, gone. At a hip shaking King Creole. King Creole. He sings a song about a crawdad that hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he has gone, gone, gone. Jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he has gone, gone, gone. The pack of chicken King Creole. something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. Uh, he don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of him Chicken King Yeah, no, you know he's gone, gone, gone. music, more music, more music, more music. Uit 1964 en geschreven door Paul Enka, I Love You Baby. En dat waren Freddy en de Dreamers. We gaan even de discolampen aandoen en onze funky hair opzetten. Want hier is Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel van de LP Sky High. Dit is ZFM. Zandvoort. Joey D en de Starlighters waren dit met eh, de Peppermint Twist uit 1961. Het is weer tijd voor de Shadows hit, de A- en de B-kant. En deze keer is het de eh, A-kant Genie with the Light Brown Lamp... een eigen compositie van de hele groep. Het haalde net het op 20 en de B-kant is een heel leuk dingetje. Eh, dat heet Little Princess, The Shadows. Brown Lamp en daarna Little Princess. Het mooie samenspel van uh, Hank B. Marvin en Bruce Welch. Elke week draai ik een plaats voor mijn meisje. En dan gaat het of om de titel, of om de inhoud, of om allebei. Nou, deze keer gaat het niet om de titel, want het heet Annie's Song. It is John Denver. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love. like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my sail. Hoor liefie was dit, Annie's Song van John Denver. We gaan naar de 3 in 1 en die komt van één album van Elton John, zijn tweede album. Het eerste album heette Empty Sky uit 69. En in 70 bracht hij uit het album Elton John met geweldige nummers. En daar draaien we er drie van achter elkaar. Hier is eerst I Need You to Turn To, dan Your Song en tenslotte The Greatest Discovery. You're not a ship to carry my life. You are nailed to my love in many lonely nights. I strayed from the cottages and found myself here. Oh, I need your love. Your love protects my fears. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. You paint your smile on. Well, I said I knew that my reason for living was for loving you. We're related in feeling, but you're high above. You're pure and you're gentle with the grace of a dove. And I and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control.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 I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quiet for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need the sweetest skies I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done. while you're in the world. I hope you don't mind. How wonderful life is while you're the nursery just down the hall. A strange new sound you never heard before. A strange new sound that makes boys explore. Tread neat, so small, those little feet. Amid the morning, his small heart beats. So much excitement yesterday that must be rewarded must be displayed. Large hands lift him through the air. Excited eyes contain him there. just here puzzled head tipped to one side. Amazement swims in those bright green eyes, glancing down upon this thing that makes strange sounds, strange sounds that sing. In those silent, happy seconds that surround the sound of this event, a parent's smile is made in moments fantastisch mooie nummers van de tweede LP van Elton John. En die heette dan Elton John. I Need You to Turn to Your Song and the Greatest Discovery. Ehm, we gaan even wat Nederlands doen en even wat instrumentaals. En dan kom je al gauw terecht bij Exception. Hier is de Italian Concerto. The Exception uit Nederland. Ja, eigenlijk overbodig om dat erbij te vertellen. Maar goed, in ieder geval, dit was die Italian Concerto. Ehm, we gaan naar een verzoekje uit Enkhuizen. Want eh, mijn dochter daar, die heeft de oude meuk leren waarderen. Het werd tijd zeg. En eh, daar komen dan de verzoekjes bij. Nou, dit is er één van. En ik geloof niet eens dat ze naar kan luisteren op dit moment. Dat is jammer. Volgende week uh, verzoekt ze maar weer wat. Hier zijn de Stones uit 78... van het album Some Girls, Beast of Burden. Some Girls. Dat waren de Rolling Stones en Beast of Burden. En natuurlijk is de uitvoering van Bad Midler ook bekend. Maar deze is nog gewoon even een, een, eh, kwaliteitje beter. Persoonlijke mening zet ik er meteen bij. Oké, eh, we gaan naar de laatste van eh, deze matchbox van 2 april. En die ga ik speciaal draaien voor iemand die dat niet heeft verzocht. Maar die ga ik toch even plezieren met een plaatje. gaat van John Fogerty draaien. Blue Moon Nights. En dat doe ik voor Harmon Ostra. Met dank voor de bewezen diensten van deze week. me feeling dan hoort na het einde van dit programma tegen vieren... dan weet je Les Paul Murray voor de Bye Bye Blues. Einde programma. Eh, vandaag is Hans wel in het programma, maar eh, niet uh, lijfelijk aanwezig. Hij is samen met zijn vrouw Jannie in België... want morgen zijn ze 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd daarmee. Maar de komende twee uur is zijn stem en zijn muziek... gewoon hier te beluisteren in ZFM Muziek Boulevard Live. Volgende week zijn wij er ook weer met Matchbox twee uur lang... Dan is het uh, eh, 9 april alweer.